Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Italiaanse katholieke kerk gaat een onderzoek instellen naar seksueel misbruik. Dat hebben de bisschoppen besloten op hun jaarlijkse vergadering. Een groep wetenschappers krijgt toegang tot kerkelijke documenten... waarmee ze het misbruiksschandaal vanaf het jaar 2000 in kaart kunnen brengen. In tegenstelling tot veel andere Europese landen... is in Italië nog nooit onderzoek gedaan naar seksueel misbruik in de katholieke kerk. Critici vinden het onderzoek niet ver genoeg gaan... omdat alleen de laatste 20 jaar worden onderzocht. Onderzoek van onder meer de arbeidsinspectie moet uitwijzen... hoe het ongeval in het Sprookjesbos in Valkenburg vanmiddag kon gebeuren. In het pretpark raakten drie bezoekers gewond... toen een bakje van een attractie afbrak en naar beneden viel. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is stabiel. Het ongeluk gebeurde in een attractie met een soort gondels... waarin bezoekers kunnen uitkijken over het park. De adviseur van de burgemeester van Mariupol zegt dat er 70 lichamen in staat van ontbinding zijn gevonden onder het puin van een fabriek. Het pand in de Oekraïnse havenstad stortte in nadat het was beschoten. De lichamen zijn volgens de adviseur gevonden door Russische reddingswerkers en naar een massagraf gebracht. Eerder deze week meldde hij dat er 200 lichamen uit een kelder in een flat in Mariupol waren gehaald. Een man uit Schijndel is tot tien jaar zelf veroordeeld voor, brandstichting in zijn ouderlijk huis. De vader, moeder en beide zussen van Quincy van U wisten het huis te nauwernood te ontvluchten... maar liepen wel brandwonden op en belanden in het ziekenhuis. De man van 20 is schuldig bevonden aan viervoudige poging tot doodslag. Het motief van Van U is onduidelijk.